Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Demissionair premier Schoof steunt de oproep van andere Europese leiders... om Oekraïne te betrekken bij de top in Alaska. De Amerikaanse president Trump praat daar vrijdag met de Russische president Poetin... over de oorlog in Oekraïne. Mogelijk wordt er een plan besproken om de oorlog te beëindigen. Een aantal Europese leiders schrijft in een verklaring... dat de weg naar vrede in Oekraïne niet kan worden bepaald zonder het land zelf. Schoof is het daarmee eens... Trump staat ervoor open om president Zelensky uit te nodigen. Poetin wil dat niet. In Middelburg is een man van 19 aangehouden... die kort daarvoor in die plaats iemand had bedreigd met een pistool... en zijn fatbike had gestolen. Het slachtoffer, een jongen van 16, kon de fiets op afstand volgen... en zag dat de fiets ergens anders in Middelburg stond. Daar vond de politie inderdaad de fatbike en hield de verdachte aan. Onderzocht wordt of hij meer misdaden heeft gepleegd. In Den Haag is vannacht rond drie uur een woning meermaals beschoten. Twee dagen geleden was er ook s'nachts een explosie bij die woning. Getuigen zagen toen iemand wegrennen, maar de politie heeft diegene niet gevonden. De gemeente heeft de woning vanwege de incidenten gesloten. In Borculo is de vernietigende windhoos van 100 jaar geleden herdacht. Bij de herdenkingsdienst in een kerk waren ruim 300 mensen aanwezig... onder wie de nabestaanden van de toenmalige burgemeester. Bij de ramp, die in de volksmond de cycloon van Borculo wordt genoemd... vielen drie doden en 80 gewonden. 2000 mensen raakten dakloos. Er trokken vanuit het zuiden een reeks zware onweersbuien en windhozen... over delen van Brabant, Gelderland en Twente. Er was een spoor van vernieling, maar nergens was de schade zo groot als in Borculo. Na de ramp werd 3 miljoen gulden ingezameld.